Kees Groot met het NOS-journaal. De lonen in het bedrijfsleven zijn de afgelopen 10 jaar met 36% gestegen. Daarmee is de stijging even hoog als het gemiddelde in de Europese Unie, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Duitsland was de stijging van de lonen het laagst met 19%. Duitsland heeft daarmee daardoor een goede internationale concurrentiepositie en is na China de grootste exporteur ter wereld. In Midden- en Oost-Europa zijn de lonen in tien jaar tijd het sterkst gestegen, maar de lonen lopen daar nog steeds flink achter ten opzichte van West-Europa. Aad Meijboom, ICT-directeur bij de nog te vormen nationale politie, is opgestapt. Hij is teruggetreden na een kritisch rapport over het ICT-project dat hij leidt. De inhoud van het rapport is niet bekendgemaakt, maar er zou in naar voren komen dat er geen vertrouwen is dat Meijboom het project tot een goed einde brengt. Hij zou daarop zelf hebben besloten om op te stappen. Meiboom had als belangrijkste taak om de verschillende informatiesystemen van de politiekorpsen te stroomlijnen. Hij was eerder korpschef van de politie Rotterdam-Rijnmond. Er was toen veel kritiek op het functioneren van zijn korps tijdens de strandrellen in Hoek van Holland. De Raad van Korpschefs stelt voor om alle auto's in Nederland uit te rusten met een nieuw type ruit die automatisch breekt als de wagen in het water terechtkomt. Jaarlijks raken 750 auto's te water. In de eerste twee maanden van dit jaar kwamen er al 18 automobilisten om het leven omdat ze de auto niet snel genoeg konden verlaten. Dat is veel meer dan in onze buurlanden. Volgens onderzoekers komt dat doordat Nederland een waterrijk land is en dus veel meer wegen heeft die langs het water lopen. Drie bedrijven hebben een systeem ontwikkeld waarbij als de auto te water raakt een alarm afgaat en de zijruiten uit de auto worden geduwd. Het weer eerst zonnig en droog, maar vanmiddag gaat het regenen. Het wordt zo'n 14 graden, morgen ook wisselvallig en iets warmer. De maxima komen dan uit tussen 14 graden aan zee en 17 in het binnenland. Dit was het NOS Dit is Dennis Mooij van de ANWB.